Het is twee uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Kolonel Gaddafi heeft het Libische volk toegesproken via een lokale radiozender. Dat meldt de Arabische pro-Gaddafi-tv-zender Al Uruba. De Libische leider zou hebben gezegd dat de terugtrekking uit het hoofdkwartier in Tripoli een tactische keuze was. Bab al-Azizia is volgens Gaddafi door 64 NAVO-luchtaanvallen met de grond gelijk gemaakt. Hij zou ook hebben gezegd dat de strijd doorgaat tot de dood of de overwinning volgt. Het is nog steeds onduidelijk waar Gaddafi is, nu de hoofdstad helemaal in handen is van de opstandelingen. Volgens de Nationale Overgangsraad zijn er bij de strijd om Tripoli meer dan 400 mensen omgekomen. Ook zouden er meer dan 2000 gewonden zijn gevallen. De opstandelingen in Libië richten zich na de verovering van Tripoli nu op Sirte, de geboorteplaats van Gaddafi. Een van de militaire leiders zegt dat er onderhandelingen gaande zijn... met de lokale leiders van het laatste bolwerk van Gaddafi's aanhangers. De Nationale Overgangsraad hoopt dat de strijd er snel gestaakt kan worden. Op een persconferentie zei een van de leiders van de raad... dat Libië een nieuwe fase is ingegaan. De leden van de raad proberen zo snel mogelijk naar Tripoli te gaan... om veranderingen in gang te zetten. Er komt een Nationale Veiligheidsraad die voor rust moet zorgen... en er zullen verkiezingen worden voorbereid. Het Openbaar Ministerie op Aruba heeft in een onderzoek naar witwaspraktijken beslag laten leggen op de villa van Stanley Hillis. Deze topcrimineel werd in februari in Amsterdam geliquideerd. De beslaglegging op de villa was vorige week. Voor de moord op Hillis is nooit iemand opgepakt. Toen hij werd doodgeschoten in zijn auto waren in een aanhanger ernaast twee agenten hem aan het afluisteren, maar ze werden verrast toen er plotseling werd geschoten. Het weer overwegend bewolkt en af en toe valt er een bui. koelt af naar een graad of 16. In de loop van de dag in het westen zon, in het oosten kans op een onweersbui. En het wordt 20 tot 25 graden. Tot zover het NOS-journaal. Het volgende programma is een experiment en ongeschikt voor kijkers. Omroep WNL is niet aansprakelijk voor eventuele gehoorschade, trauma's en of nierfalen als gevolg van het nu volgende programma. globaal nieuws van De Speld. Met Diederik Smit en Michiel IJsbouts. Goedenacht, van harte welkom bij deze extra lange uitzending van Globaal Nieuws. De komende twee uur houden we u op de hoogte van het laatste nieuws. Naast mij bestaat Michiel IJsbouts. En de verwachting is dat er meerdere mensen telefonisch zullen bestaan tijdens deze uitzending. Ja, wij gaan regelmatig kijken hoe het eraan toe gaat bij onze collega's van Luisterboek FM. Natuurlijk gaan er kandidaten strijden in het legendarische prijzenlabyrint. Er is muziek Extra veel reclame op deze publieke zender en ook nieuws. En daarnaast praten we met Alexander Klupping over het nieuwe lek in de wereld... en met Marijke Helwegen en Arend-Jan Boekenstein die in debat gaan over de eurocrisis. Maar we beginnen met berekend nieuws deze nacht. Um, Muammar Gaddafi op de vlucht geëxecuteerd door rebellen. Vlak buiten Tripoli Nee, dit lijkt me toch meer iets voor het tweede uur. Ja, lijkt me beter. En u kunt ook twitteren eh, over deze uitzending. Doet u dat dan met de hashtag Tripoli. We zijn ontzettend benieuwd naar uw reacties. Ik ben Karel Gentenaar en ik heb het wachtwoord van de autocue van de NOS gekraakt. Ik wil graag de groeten doen aan Frodo, het hondje van mijn buurvrouw. Ja, maar we beginnen uh, vannacht met een analyse van de transatlantische bankaire financieel-economische crisis in de VS en in Europa. En voor de broodnodige duiding hebben we onze huiseconoom Marijke Helwegen aan de lijn. Ja, mevrouw Helwegen, eh, Amerika heeft grote fiscale problemen. Europa zit diep in de schulden. Spanning in de bankaire sector natuurlijk. Wat kunnen wij nu doen om de economie weer aan het draaien te krijgen? Ja, ja, ja, het is dat je het mij vraagt. Nou, volgens mij waarschijnlijk erg weinig. We hebben te veel schulden bij de overheden en ook in de private sector. En er bestaat nu een reële kans op een dubbeldepressie. Om dat te vermijden hebben we waarschijnlijk weer meer monetair beleid nodig door de centrale banken. Ja, en wat voor beleid doelt u dan op? Nou, er is dan een spectrum aan opties mogelijk door kwantitatieve versoepeling, zoals de FED nu doet in de VS, om die rente op 0% te houden. Dat is dus één stap. Nou, om meer goud in huis te halen, dat, dat weten we nu wel inmiddels allemaal, dat is een andere. En eh, het is ook mogelijk om eh, de lange termijn percentages in toom te houden door eh, de prijzen direct aan te pakken. Maar waarschijnlijk zullen landen eh, een combinatie van dit soort eh, maatregelen gaan toepassen. Maar ja, goed, eh, monetair beleid en liquiditeit... die kunnen niet omgaan met alle schulden... omdat mensen dan nog steeds niets willen lenen. Kijk, overheden moeten het echter wel doen... om de waarschijnlijkheid van een dubbeldip te reduceren. En, en ja, eh, dat zal alles alleen maar erger maken, omdat de kredietmarkt al leeg is. En dat gaat dan weer, eh, ja, jammer genoeg, alleen maar tot grotere excessen leiden. De dollar, maar wellicht ook de euro kunnen dan devalueren... waardoor goederen meer waard kunnen worden. En dat kan een effect hebben op het vertrouwen... en een eventuele catastrofe vermijden. En ja, zo is dit jaar tenslotte ook de tweede dip ten nood, vermeden in de VS. Ja, dat is duidelijk. Mevrouw Helweg, naar uw inschatting... zal het gebrek aan vertrouwen op de beurzen onvermijdelijk ook leiden tot een, eh, tot een nieuwe recessie? Als u het mij vraagt, ja, op een bepaald niveau kan er een vicieuze cirkel ontstaan tussen het gebrek aan vertrouwen en minder economische activiteit... wat weer haar neerslag kan krijgen op de echte economie. Allemaal zoals zich dat ook al in 2008 voltrok. Nou, dat weten we nog allemaal. Dat is nog niet zo lang geleden. Nou, monetair beleid zal slechts een marginale rol spelen in het geheel... en waarschijnlijk geen dubbeldip voorkomen... Wat we de laatste jaren hebben gezien is een eh, massale herverdeling eigenlijk van werk naar kapitaal. En dat kapitaal komt gewoon niet meer terug. Dat komt niet meer terug naar de markt. We moeten onder ogen zien dat de markten niet werken. Dat is eigenlijk een beetje vreemd dat we daar nu pas achter komen. Maar in dat opzicht heeft Mark, Marx gelijk gekregen. Omdat elk rationeel wezen voor eigen behoud vecht en dan blijft, doordat wij dat allemaal doen, blijven de grote partijen... Eh, en, en dan blijft het kapitaal gewoon bij de grote partijen. En dus kan er dan weer geen werkgelegenheid ontstaan. En eigenlijk, terwijl het niet mijn eh, partij is... en ik zal er ook niet snel op stemmen, laat ik dat eerlijk zijn... maar eigenlijk, en ik schaam me een beetje... is kapitalisme een zelfdestructief systeem. En dat zien we eigenlijk nu. En daar schrikken we mhm. heel erg van. Mhm. Dat is natuurlijk een eh, pittige conclusie, maar eh, laten we het ook niet uh, al te technisch maken misschien. We hebben ook veel luisteraars die niks van economie weten. En ja, u heeft het nu over obligaties, monetair beleid, kapitaalopties. terwijl ja, de man in de straat wil gewoon weten in hoeverre de overdrachtsregelingen in de eurozones op de middellange termijn geïmplementeerd kunnen worden zonder de toxicologische leningen met de hedgefunds te incorporeren. Ik mhm. bedoel, kunnen we een catastrofe nog afwenden ja, met behulp van meer liquiditeit bijvoorbeeld? Nou, mijns inziens kunnen we de problemen die we niet hebben kunnen oplossen met liquiditeit... op een gegeven moment, ja, nou, laat ik zeggen... Ehm, we kunnen het niet oplossen met liquiditeit. Op een hmm. gegeven moment is er gewoon te veel schuld. Hmm. Eh, je kunt of je kan uit de problemen groeien door te sparen... maar dan is er weer minder vraag en minder werkgelegenheid... Of je kan voor inflatie opteren. Maar ook dat heeft weer veel eh, schadelijke neveneffecten. Nou, dit, dit begrijpt iedereen wel. Dus er zal ergens een verlaging van de schulden moeten plaatsvinden. Maar dat doen we dus niet. We hebben alleen maar zombiebanken en zombiehuizen. Nou, zelfs eh, de plastische chirurgen zijn zombies. Nou, en die, dat kun je het meestal niet aan zien, want die hmm. laten zich door collega's altijd opereren. de patiënten. Nou ja, en dan krijg je natuurlijk een depressie. En dat zien we eigenlijk overal om ons heen. Nou, mij kun je het niet zien, want het is allemaal heel strak getrokken. Maar goed, eh, rellen in het Midden-Oosten zijn veroorzaakt door armoede en werkeloosheid. Eh, maar je ziet dat dat nu ook kan in Groot-Brittannië. En dat, dat, dat, schrikken mensen heel erg aan. En in Israël, daar kan het ook. De sociale en economische ongelijkheid die kan dus uiteindelijk leiden tot hele grote sociale en politieke instabiliteit. En dat is nu dus gewoon aan de hand. Ja, en, en wat moeten we volgens u dan doen met ons geld? Nou ja, het beste wat je kan doen is in contanten investeren. Liever veilig investeren of in een zwarte sok, als je dat hebt, dan later spijt hebben ja, over wat je hebt geïnvesteerd en wat je helemaal bent kwijtgeraakt. Ja, ja. Dat, dat is gewoon mijn adviesje. Ja, mevrouw Helwegen, dank u wel voor eh, deze analyse. We gaan praten nu met Elsevier-columnist Arend-Jan Boekenstein. Eh, meneer Boekenstein, ja, wat kan er volgens u gedaan worden om uit dit dal te klimmen door, eh, door de overheden? Nou, dan moet je eigenlijk denken aan de EU en aan Amerika. Hè. Bij de EU is het heel belangrijk dat de verschillende lidstaten hun overheidstekorten naar beneden brengen. Want alleen dan zal die nationale schuld gaan dalen. En bij de EU is het natuurlijk nu heel erg spannend uh, wat er allemaal aan de hand is met de Finse deal en met de onrust op de markt. En ik zie nog maar één mogelijkheid om de zaken te redden. En dat is dat je een grote uitruil zou maken, een deal zou sluiten tussen de noorden, het rijke noorden en het zwakke zuiden. En dat zou zijn het rijke noorden geeft nog één keer een, een, een verdrievoudiging van het steunfonds in de vorm van garanties in ruil voor keiharde afspraken. Eh, ja, we hebben natuurlijk veel eh, onrust gezien op de beurzen. Verwacht u dat dit eh, ook zal leiden tot een eventuele tweede recessie? Nou, weet niemand kan dat voorspellen. Heel veel economen zijn daar nu wel bang voor. Die zijn bang voor een double dip. het is één ding wat, wat je dus nu ziet, en dat is ontzettend vervelend, is als de, door die onrust op de beurzen wordt het consumentenvertrouwen ook meegetrokken. Mensen zijn bang, durven niks meer te kopen. En dan krijg je dus een soort zelfvervulling prophecy. Hè? Van dan, eh, als mensen niks kopen, dan eh, kom je vanzelf al in een recessie. Dus de kans daarop is groot, maar ik hoop het niet. Nee, nee, nee, bij allemaal niet, denk ik. Mevrouw Helwegen zegt dat het kapitalisme een zelfdestructief systeem is. kunt, u, het hierin meegaan? Dat hangt er een beetje vanaf wat je eronder eh, verstaat. Ehm, het is in ieder geval wel zo dat het kapitalisme als stelsel is, heeft met moraal verder niks te maken. Het gaat bij het katholisme onder de recht van de sterkste. De sterkste overwint. Hè? En, eh, wat je ook zou kunnen zeggen, en, en daar doelt eh, eh, mevrouw Helwegen denk ik op, dat men in de kapitalisatie is altijd een tendens tot monopolievorming. Hè? bedrijven worden steeds groter, die proberen dus steeds meer marktmacht te krijgen. En daarmee schakelen ze natuurlijk het eh, voordeel voor de consument, namelijk prijsconcurrentie, schakelen ze dan uit. En met andere woorden, liberalen, dat is iets anders dan kapitalisme liberalisme, die vinden daarom ook dat er tegenover eh, eh, de markt moet er een marktmeester staan. In de vorm van anti-kartelwetgeving. Die dus voorkomt dat een ondernemer een te groot deel van de markt in zijn handen heeft, waardoor hij de prijs kan gaan bepalen en waardoor de zegeningen van de markt wegvallen. Dus in die zin moet je dus zelfdestructie destructie van kapitalisme wel corrigeren met een marktmeester. Ja, meneer Boekestein, dat is eh, helder. Mevrouw Helwegen, u misschien nog een laatste reactie eh, hierop? Nou, ik hoop dat dit de mensen weer fut geven en sterkte om door te kunnen gaan. Ja, Marijke Helwegen, duivenkoningin van Nederland... en Arend Jan Boekenstein, columnist van Elsevier. Allebei dank voor uw toelichting. Mr. bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. roses and clover. Bum, bum, bum. Then tell him that his lonesome nights are over.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 En u hoorde Mr. Sandman van de Cordettes. Wij draaiden echter Satisfaction van de Rolling Stones. Dus misschien dat u even moet gaan liggen. Goed, we gaan verder met wetenschappelijk nieuws. Want wetenschappers aan de Universiteit Tilburg... hebben afgelopen week een grap gevonden... in een vroeg werk van Bert Visser... De verrassende ontdekking werd gedaan tijdens een promotieonderzoek naar Vissers tweede soloshow bij Parijs Linksaf en werpt volgens de onderzoekers mogelijk een geheel nieuw licht... op het oeuvre van de Groningse theatermaker. De gast is promotor Bert Bokhoven. Bert, welkom. Jij hebt dit onderzocht. Ja, tot nu toe werd altijd aangenomen dat het werk van Bert Visser... een mix was van metatheatraal, bijna dadaïstisch engagement. Maar jij komt eigenlijk met een ja, heel... Oh, sorry, eh, we moeten je even onderbreken, Bert. Maar eh, er is breaking news... Zojuist is het bericht binnengekomen dat er een vliegtuig is neergestort in Angola. Het vliegtuig zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Luanda naar Onjiva... in het zuiden van het Afrikaanse land. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de studio is inmiddels aangeschoven Afrika-deskundige Philip Walstra... voormalig correspondent in Zuidelijk Afrika. Ja, meneer Walstra, u kent Angola goed, u hebt er lang gewoond. Bent u verbaasd door dit bericht? Nou, ik moet zeggen, eh, dit eh, bericht verbaast mij absoluut niet. Eh, Angola is een land met een lange geschiedenis van ongelukken in het openbaar vervoer. Je moet niet vergeten dat het land pas sinds 1975 een onafhankelijk staat is. En dat betekent dat... Sorry, we moeten u even onderbreken, want er ontstaat nu iets meer duidelijkheid over het incident. Het vliegtuig blijkt niet neergestort te zijn in Angola, maar in Andorra. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Bij ons in de studio is Andorra-deskundige Peter van Wijk. Ja, meneer Van Wijk, u heeft in de jaren negentig een proefschrift geschreven... over het vorstendom in de Pyreneeën. Bent u verrast door dit nieuws? Nee, eigenlijk niet. Ik heb zelf jarenlang in Andorra gewoond... en het kent een lange geschiedenis van slecht onderhouden vliegtoestellen. Dus ja, je kunt er een keer op wachten dat dat mis zal gaan. Ja, ja nou dat het mis is gegaan, dat is eh, duidelijk. Eh, verder nog geen berichten over slachtoffers... maar als we daar meer over weten, dan laten we dat natuurlijk zo snel mogelijk weten. Dat is goed. Eh, toch nog even over de situatie in Andorra. U zegt, dit was te verwachten. Absoluut. Kijk, het grote probleem van Andorra is een zeer gebrekkige regelgeving op het gebied van het openbaar voer. En je moet je voorstellen, Andorra is pas sinds 1993 een onafhankelijke staat... en tot op de dag geen lid van de Europese Unie. Mhm. Een gevolg daarvan is dat er op een tal van terreinen... veel te weinig centrale coördinatie is. En dat werkt dus ook door in een sector als het openbaar voer. Goed, dank voor dit moment. Eh, we praten zo verder over de gebeurtenissen in Andorra... waar nog altijd niets bekend is over eventuele slachtoffers... maar we houden u vannacht op de hoogte. We gaan nu eerst verder met het prijzenlabyrint. Het prijzenlabyrint. Goed, de gast is Theo Kolhoff. Hij schreef een boek over de situatie rondom de westelijke Jordaan-oever. Israël voorbij de impasse. Ja, Theo, je bent net terug. Je hebt eh, natuurlijk de laatste ontwikkelingen gevolgd. Je sprak daar met zowel de Palestijnen als de Israëliërs... over de voortzetting van de bouw van de nederzettingen. Hoe zou je de situatie daar omschrijven? Ja, het is niet best natuurlijk. Nee. Dat schrijf je ook hè, in, je, in je boek. Vind je dat er te weinig aandacht is voor deze kwestie? Ja, dat vind ik wel. Maar ik ben hier niet om over mijn boek te praten. Jullie hebben mij uitgenodigd voor het prijzenlabyrint. Daar heb je helemaal eh, gelijk in natuurlijk, Theo. We gaan eh, het spel spelen, het prijzenlabyrint. Je kent de regels. Probeer zoveel mogelijk bananen te raken met de schietschijf. Aan het einde van de wildwaterbaan liggen de jokers. En die zul je nodig hebben in Alkmaar. 17 mensen bij de rotonde. Jij gaat met zes van hen in debat. Je weet niet welke zes. Denk aan de wensen van de sociale partners. En helemaal aan het einde van de afsluitdijk kom je terecht in een charge van de ME. En ook daar moet je weer in debat. Maar ditmaal zonder jokers. Ben je er klaar voor? Hij is al begonnen. Moedige maan, dames en heren. Theo Koolhof onderweg naar Alkmaar om daar te gaan debatteren. Terwijl hij nu de eerste banaan weet te raken. Maar oh, dat scheelde heel veel. Nu wordt het lastig. Ontwijkt daar een handgranaat. Dat had hij beter niet kunnen doen. Dat kost punten. Gewoon doorgaan, Theo. Dwars door de wildwaterbaan. Je weet niet wat er komen gaat. Dat is zo moeilijk aan dit spel. Het mentale aspect. Dat was een bowlingbal, volgens mij. Ja, zeker. Maar eh, ja, mag eigenlijk niet. Maar eh, nou ja, Alkmaar komt in zicht. Nu door de ballenbak. Hou je evenwicht en daar via de glijbaan komt hij nu aan de onderhandelingstafel. En nu gaat het beginnen. Ik 2% loonverhoging niet verantwoord. Ik stel voor dat we de nullijn Kom op Theo, nu moet je laten zien dat je tegemoet nee, wil komen aan de eisen van de, de Zonder nee, de verantwoorde loonontwikkeling uit het oog te verliezen. Twee jokers in de pocket, dat is natuurlijk goed ja, voor zijn onderhandelingspositie. Nu wat, ja, nu wat beweging bij de bonden, dat, ziet er goed uit. En ja, procent. is een akkoord. Oké, Er is een akkoord met de sociale partners. Nu heel snel door via de glijbaan omhoog. En dan moet je door het ballonnenparcours zonder de afsluitdijk te raken. Gaat het hem lukken? Nog acht 8 seconden. Dat wordt spannend. Glij nu door. Jong oh, glijdt daar nog even bijna uit over een handgranaat. Daar moet je mee oppassen. Maar daar is hij. Theo Koolhof. Theo Koolhof. Theo, ga even rustig zitten, jongen. Je hebt het gehaald. Toch nog, eh, Theo, eh, toch nog even over Israël. Eh, kunnen we rustig gaan slapen? ja, ja. Theo Koolhof, dankjewel. Israël voor beide impassen ligt nu in de winkel. We kijken nog even naar de ranglijst van het prijzenlabyrint. Op de eerste plaats nog altijd kunsthistoricus Jacco Rietkerk met 15.000 euro. Theo Koolhof nu tweede. Het blijft spannend. Ja, we zijn nog steeds live hier op Radio 1. Is het tien voor half drie. En ook op alle andere publieke zenders is het tien voor half drie. Inmiddels bijna negen voor half drie. We gaan even goed vibreren. Het is vijf minuten voor half negen. Althans, dat kregen we net door vanuit New York. U luistert naar Globaal Nieuws van de Speld. Mijn naam is Diederik Smit. En ik ben 32. En zometeen meer nieuws over het ongeluk in Andorra... en de ontwikkelingen al daar. Maar we gaan er eerst even tussenuit voor de reclame. Zoek jij ook een goed onderhouden Honda Civic 1.4 liter uit 1997... met 215.000 kilometer op de teller... Kijk nu snel op http://auto.marktplaats.nl slash honda slash 428341618 honda civic 1 4 i 1997 super onderhouden auto hoge inruil.html En schaf morgen nog jouw droomauto aan met trekhaak, verstelbare koplampen, een spoiler, getint glas en een achteruitwisser. Marktplaats waar klasse de uitzondering is. Dit is Radio 111 met altijd en overal nieuws, sport en keiharde achtergronden. De allerlaatste actualiteiten hoor je het eerst hier op jouw Radio 1. Niet alleen het nieuws zelf, maar ook duiding. Jouw Radio 111. Nee, maar als hij, als hij dood is, dan kan hij niet betalen. dat maakt er niet maar uit dan... Ik dat merk je dan vanzelf. U luistert nog steeds naar Radio 1. Straks gaan we verder praten over de gebeurtenissen in Andorra. Er is volgens nog niets bekend over mogelijke slachtoffers. En als u weet welk nummer we net gedraaid hebben vlak voor de reclame... dan kunt u twitteren met de hashtag Good of de hashtag Marky en de Funky Bunch. Goed, we gaan eerst even kijken hoe het eraan toe gaat bij onze zusterstation... onze collega's van Luisterboek FM. Luisterboek FM. Tussen 7 en negen nooit twee keer hetzelfde luisterboek. Alles is voorbij, fluisterde hij. Het is overgegaan. Het jaar is er niet meer. Konijn, ik ben levend. Ik adem en ik beweeg, dus ik leef. Is dat duidelijk? Welke beproevingen ook komen, ik leef. Hij zoog de borst vol adem en stapte in bed. Het is gezien, mompelde hij. Het is niet onopgemerkt gebleven. Hij strekte zich uit en viel in een diepe slaap. En u hoorde de avonden van Gerard Reven. Luisterboek FM. Tussen 7 en 9 nooit twee keer hetzelfde luisterboek. En dan gaan we direct door met het volgende boek, Titaantjes van Neskio. Aangevraagd door Diebertje Blok wegens privéomstandigheden. Nou Diel, hier is hij, jouw Neskio. Jongens waren we, maar aardige jongens, al zeg ik het zelf. We zijn nu veel wijzer, Stakkerigwijs zijn we, behalve Bavink, die mal is geworden. Wat hebben we al niet willen opknappen? We zouden hun wel eens laten zien hoe het moest. We, dat waren wij met z'n vijven. Ja, dat waren de collega's van Luisteren Boek FM, hier één studio verder. Als er nog spannende ontwikkelingen zijn in de Titaantjes... dan komen we daar natuurlijk zo snel mogelijk op terug. Ja, en volgende week is het eh, daar weer 90s Request eh, bij de collega's van Luisterboek FM. En dan kunt u al uw favoriete boeken aanvragen uit de jaren 1890... Dus dan horen we weer al die bekende klassiekers van Gorter... Frederik van, van Ede, Piet Paaltjens, Willem, Kloos. Al die herinneringen die komen dan natuurlijk weer terug. Dus dat wordt weer een nostalgische week bij Luisterboek FM. Ja, inmiddels zijn er hier nog vijf luisteraars over. Willem, Maaike, Jeroen, Anne Fleur en Tjeert. Fijn dat jullie er nog zijn. Dat eh, zijn er zes. Nee, nee, Anne Fleur is één persoon. Ah, oké. Het is tijd voor Fokken en Sukken. Sukken. <laughs> ja, die is, is leuk. Ehm, we gaan verder met economisch nieuws. Want voor het eerst in drie kwart jaar is de inflatie in de eurozone niet gedaald... ten opzichte van de prognoses van de Europese Centrale Bank... die in overleg met landen als Frankrijk, Oostenrijk, België en Finland...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 Hmm. Ja, wij spraken met Johnny Cash met When the Man Comes Around. U luistert nog steeds naar eh, Globaal Nieuws hier op Radio 1. We gaan er nu even tussenuit voor een betrekkelijke bijzin. Betrekkelijke bijzin. Betrekkelijke bijzin. Jan keek naar de tuin die hij zojuist had Trekkelijke bijzin. Ja, en dan gaan we nu even verder praten over de financiën. Gisteren is op de Amsterdamse effectenbeurs het beursjaar 2011 van start gegaan. Na twee bewogen jaren op de financiële markten zijn de vooruitzichten voor komend kalenderjaar gunstig. Hier in de studio Guido Heerkens, financieel analist bij de Vereniging voor Effectenbezitters... om enkele vragen te beantwoorden over wat we kunnen verwachten van 2011. Meneer Heerkens, welkom. Dank u wel. U bent eh, financieel analist bij de Vereniging voor Effectenbezitters. Hiervoor heeft u ook enkele jaren bij de AFM gewerkt... en daarvoor als broker bij Goldman Sachs. Nou, heeft u zich een beetje kunnen voorbereiden op vandaag? Ehm, ja, eh, ja, het is mijn baan. Ik bedoel, eh, ik zit hier dagelijks bovenop. Heel goed. Nou, laten we even beginnen met de inflatie. Deze week werd bekend dat over het afgelopen jaar... de inflatie in de eurozone door de grens van de 2% is gebroken. Denkt u dat dit een trend is die zich zal voortzetten in het nieuwe jaar? Eh, nou ja, ik, ik, heb deze cijfers ook gezien. En er moet om te beginnen wel bij worden vermeld... dat we niet exact weten hoe ze zijn opgebouwd. Eh, wat we wel met zekerheid kunnen zeggen is dat de inflatie vooral lijkt te worden opgestuurd door de voedsel- en de energieprijzen. En eh, nee, daar waren we niet naar op zoek. Ehm, China dan. De afgelopen maanden ontstond er commotie op de financiële markten... omdat er steeds meer aanwijzingen komen dat de Chinese regering... kunstmatig de koers van haar munteenheid laag houdt. De yuan. Eh, inderdaad, ja, de yuan. was niet de vraag, maar wel goed, dus we gaan meteen door met de volgende vraag. En die komt van een van onze luisteraars. Eh, een luisteraar die zelf ook actief is op de effectenbeurs. Zijn er bepaalde fondsen die je aan kunt raden voor het komende kalenderjaar? Eh, nou ja, om te beginnen altijd eh, koninklijke olie. dat blijft in onzekere tijden toch altijd een stabiele factor. bovendien heeft u misschien vanmorgen ook het nieuws gelezen... over de op handen zijnde overname van... nou ja, Reed Elsevier. Inderdaad. En TomTom? Daar zie ik voor dit jaar zeker... Nee, TomTom eh, heb ik hier eh, niet op mijn kaartje staan. Ik kijk even naar de jury. Nee, nee dat, dat kunnen we helaas niet goed rekenen. Ehm, oh, oh, ja, oké. Eh, nou ja, wat sowieso een winnaar is natuurlijk altijd is goud. Goud. Maar dat heeft vier letters. Dat past dus net niet. wat? Oké, we gaan door. De volgende vraag is een animatie gemaakt door de studenten van de HKU. We kijken even naar het filmpje. Heeft u het eh, een beetje kunnen volgen? Eh, nee. Goed. Hoe zou je de markt omschrijven die we in het filmpje hebben gezien? Eh, nou ja, in principe zijn er verschillende markten die in een heel stabiele... Is dat A, een boelmarkt of B, een bearmarkt? boel. Nee, helaas. Ja, dat eh, kan gebeuren natuurlijk. Eh, ja, Maakt niet uit. Ja, sorry hoor trouwens. Ik, eh, Zou ik iets mogen vragen? Want ik, ik weet niet wat hier allemaal aan de hand is... maar ik dacht toch dat ik was uitgenodigd om te komen praten als expert over... Mhm. Nee, dat klopt. Maar de prestaties vallen wat tegen. zeker ook gezien uw achtergrond. Ik weet nog, de kandidaat van vorige week, Jeffrey uit Beesterswaag... had op dit moment al 15 punten... Maar het kan natuurlijk altijd gebeuren dat, dat de vragen hier niet goed liggen of wat dan ook. Maar ik zie helaas ook dat dit alweer de laatste vraag was. Dus ik vertel u nog dat u nog een winstverdubbelaar had kunnen inzetten. Ehm, maar misschien kunt u alsnog winnen door het woord eh, te raden. Heeft u al enig idee? Eh, nee. Oké, dan gaat uw tijd nu in. Eh, ja, nou, Trant, wacht even. volgens mij zie ik het. Ik wil het woord graag. Kan ik het zeggen? Oké, stop de tijd. U weet het woord? Ja. Ja, te laat, helaas. Nou, eh, met een totaal van vier punten nemen we afscheid van financieel analist Guido Heerkens. En tot zover het financiële nieuws. Tweet, tweet, tweet, Je hoort me wel, maar je ziet me niet. Ja, Michiel, eh, wat gebeurt er allemaal op Twitter? Je weet, Diederik, de hashtag voor deze uitzending is Tripoli. En er wordt eh, flink geluisterd, zien we al. Eh, de mensen sturen veel berichten rond met de hashtag eh, Worried About Journalists. Nou, dat eh, kan kloppen inderdaad. How One Woman May Bring Safety to Tripoli is een hele interessante. En Gaddafi is gonna get popped if he's still in Tripoli. Er wordt veel in het Engels getwitterd. Gaddafi is trying to do to Tripoli what Nero did to Rome... attacking his own capital with Scud missiles. Nou, dat ligt er niet om. Nee. Nee, of dat ook echt zo was in het oude Rome, weet ik niet zeker. Maar eh, leuk dat deze mensen luisteren in elk geval. Eh. Barack Obama heeft nog niet meegedaan, maar daar wachten we nog even op. Die zou wel luisteren. Die zou luisteren, heeft ingeschakeld via internet. Hij denkt dat we de, de hashtag is nu op, het wordt te druk op deze hashtag. Dus we moeten een nieuwe hashtag verzinnen voor deze uitzending. Ik zou denken hashtag... QRSV 4591. QRSV 4591. De nieuwe hashtag is QRSV, QRS5... QRS 5491T. 5491T. Voor al uw reacties. Op eh, deze uitzending. Dus de hashtag is QRS5491T voor uw reacties op WNL. Dit waren de tweets. Tweet, tweet, tweet, tweet. Je hoort me wel, maar je ziet me niet. Jodeladelia, hopsasa, jodeladelia, hey. Ja, eerder eh, vanavond spraken wij met de Eels over een nummer That Look You Give That Guy. You walk into the room with your pencil in your hand. see somebody naked and you, you say, who is that man? You try so hard, but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, Is this where it is? Then somebody points to you and says, It's his. And you say, What's mine? And somebody else says, Well, what is? And you say, Oh my God, am I here all alone? But Something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak and says, How does it feel to be such a freak? And you say, Impossible, as he hands you a bone. And something is happening here, but you don't know what it is. the professors, and they've all liked your looks. With great lawyers, you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here, and you don't know what it is do you, Mr. Jones? Well, the sword swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself and then he clicks his high heels. And without further notice, he asks you how it feels says, Here is your throat back. Thanks for the loan. And you know something is happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Now you see this one eyed midget shouting the word now and you say, for what reason? And he says, how? And you say, what does this mean? And he screams back, you're a cow. Give me some milk or else go home. And you know something's happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? into the room like a camel and then you frown. You put your eyes in your pocket and your nose on the ground. There ought to be a law against you coming around. You should be made to wear earphones. Cause something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Ja, dat waren de Eels met eh, That Look You Give That Guy. Echt eh, ja, in hun vroege periode toen ze nog echt die Dylaneske sound hadden. dat klassieke. Ja, dat is eh, mooi inderdaad. we gaan verder met het volgende. Ja, en tot zover onze quiz. Voor de mensen die zojuist hebben ingeschakeld, er is iets gebeurd in Andorra. Er is nog niets bekend over slachtoffers, maar het komt door een gebrekkige regelgeving op het gebied van de veiligheid. En daar gaan we over verder praten met Peter van Wijk, Andorra-deskundige. Ja, meneer Van Wijk, die eh, regelgeving op het terrein van de veiligheid... waarom is die juist in Andorra zo gebrekkig? Nou, zoals ik al zei, dit ongeluk is een direct gevolg van de gebrekkige centrale coördinatie. Andorra kent geen sterke centrale overheid. Eh, ook Europese sturing is er niet. Eh, het mhm. land is geen lid van de EU. Dus individuele Andorezen zijn min of meer op zichzelf aangewezen... en, en nemen dus allerlei kleine, onschuldige risico's. Maar na verloop van tijd stapelen die zich op tot een gigantische ramp. Hè, zelfs in een relatief klein land als Angola. Andorra. Eh, ja, Andorra. Eh, Angola is relatief groot. Ja. Ehm, we kennen Andorra natuurlijk als een klein land. En wat betekent dat voor de veiligheidssituatie? Nou, aan de ene kant is het natuurlijk zo dat het een kleine oppervlakte heeft. Hè. Dus statistisch is de kans vrij klein dat de ramp zich uitgerekend in Andorra voordoet. Hè, binnenlandse vluchten in Andorra zijn vaak relatief kort. Eh, maar op het moment dat het dan een keer misgaat... Ja, dan beslaat de ramp meteen ook een vrij groot gedeelte van het land. Hè. Dan zijn de gevolgen dus meteen heel lastig te overzien. We noemen dit overigens binnen de risicoanalyse een low probability high risk event. Oké. En met andere woorden, stel dat een land het oppervlak van de gehele wereld beslaat... Ja. dan gebeuren alle, alle rampen op het eigen grondgebied. Eh, op, op dat moment kun je dus letterlijk alle rampen van de wereld in je eigen land verwachten. En dan moet je dus ook niet raar opkijken als je hè, bijvoorbeeld getroffen wordt door een meteorietinslag. Ja. Dat is ook dan de reden dat ik eh, zo'n kleine achtertuin heb. Goed, u heeft dus een kleine achtertuin. Toch even terug naar Andorra. Eh, daar is het nu misgegaan. En dat heeft dus meteen enorme gevolgen, juist door die kleine oppervlakte, zegt u. Ja, eh, al is het natuurlijk ook weer zo dat het voordeel is dat de hulpdiensten redelijk snel aanwezig kunnen zijn. Dat is natuurlijk ook weer zo. Goed, eh, we blijven het volgen. Als er nieuws is over slachtoffers, dan melden we dat natuurlijk zo snel mogelijk. Voor dit moment dank voor uw toelichting. Peter van Wijk, Andorra-deskundige. Ja, straks het file nieuws en meer over de gebeurtenissen in Andorra. Maar nu eerst even, Diederik. Eh, we gaan eerst luisteren naar Bob Dylan met Ballad of a Thin Man. never thought that I could be so bold to even say these thoughts aloud. I see you with your man, your eyes just shine while he stands tall and walking proud. look you give that guy, I wanna see looking right at me. never let you down. It always seems like you're going somewhere better than you've been before. Well, I go to sleep and I dream all night of you knocking on my door. That knock you can right like, what I'd like to be. I'm nothing much, I know it's true. I like the style and the pedigree. And my chances are so few. That look you give that guy, I wanna see. Looking right at me. thought that I could be so bold to even say these thoughts aloud. But if, let's say, it won't work out. is echt een beetje de nieuwste periode van eh, Bob Dylan. Van zijn eh, laatste album uh, eh, begin hij echt al een beetje richting dat... heel Eelsachtige een beetje. gaat, hè? Ja, Dat is, ik vind het heel mooi. Prachtig. Ehm, er is file nieuws, Michiel. Ja, dankjewel Diederik. Er zijn op dit moment twaalf flitsmeldingen binnengekomen van luisteraars. Waarvan hier de vier meest geloofwaardige. Op de A4 Den Haag-Amsterdam staat ter hoogte van hectometerpaal 23,4... een mobiel flitsteam rechts van de weg... Op de A12 um, Utrecht-Arnhem zijn op de afrit naar de McDonald's Wageningen de flitspalen actief. Op de A28 ter hoogte van knooppunt Hoevelaken staat bij hectometerpaal 56.6 een mobiel flitsteam links op de weg. En op de A59 richting Den Bosch staat bij hectometerpaal 44.3 een labiel flitsteam midden op de weg. Uitkijken geblazen dus daar. Ten slotte een mededeling eh, voor het wegverkeer. Op de Rijksweg A2 is zojuist ter hoogte van het restaurant De Lucht... een vrachtwagen met jonge zeehondjes gekanteld. Aangezien de dieren zich op de rijbaan bevinden... is deze in beide richtingen afgesloten. De politie denkt nog minimaal een uur nodig te hebben om ze allemaal dood te knuppelen. Ja, dankjewel voor eh, de laatste ontwikkelingen op het gebied van het eh, file nieuws. Het is alweer 48 uur geleden dat we voor het laatst een Franstalig nummer hebben gedraaid op eh, Radio 1. En zoals u weet zijn we verplicht om ja, minimaal eens in de twee dagen een Frans nummer te draaien. Dus we gaan nu luisteren naar Yves Montand met La Bicyclette. quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait huit ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles de papillons. le soleil à l'horizon, profilé sur tous les buissons, nos silhouettes. On revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. Ja, en we zijn alweer toe aan het einde van de uitzending. Maar ja, we moeten nog tot vier uur vannacht. Dus dat zullen we dan maar doen. Onder andere straks met Alexander Klupping in de uitzending. Ja, het is woensdagochtend, bijna drie uur. Dit zijn Simon en Carfunkel met Wednesday Morning 3 a.m. I can hear the soft breathing of the girl that I love. As she lies here beside me, asleep with the night, and her hair in a fine mist floats on my pillow, reflecting the glow of the winter moonlight. She is soft, she is warm, but my heart remains heavy as her breast gently rise, gently fall. For I know with the first light of dawn I'll be leaving, and tonight will be all I have left to recall. Oh, what have I done? Why have I done it? twenty-five dollars and pieces of silver. I held up and robbed a hard liquor store. My life seems unreal, my crime an illusion, a scene badly written in which I must play. Yet I know as I gaze at my young love beside me, the morning is just a few hours.